Eh, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het onderzoek naar de dood van model Ivana Smit in Kuala Lumpur wordt heropend. Dat heeft het Hooggerechtshof in Maleisië bepaald. In 2017 overleed de Nederlandse Smit daar onder verdachte omstandigheden. Ze sliep bij een bevriend echtpaar en viel van de 20ste verdieping naar beneden. Volgens de rechters zijn er fouten gemaakt in het onderzoek. De advocaat van haar nabestaanden zei eerder al bij Shownieuws dat er genoeg aanknopingspunten zijn. Het voordeel is, er is wel redelijk wat bewijs veiliggesteld. Er is natuurlijk heel veel niet gedaan omdat het zo slordig en amateuristisch is gedaan. Maar, er is maar zoals? Nou, bijvoorbeeld er zijn eh, een aantal voetsporen veiliggesteld. Er, is, eh, er zijn verklaringen opgenomen van het echtpaar. Het Amerikaanse echtpaar mocht in 2018 Maleisië verlaten. Tegen is een internationaal opsporingsverzoek uitgevaardigd. Ze zijn nu namelijk van de radar verdwenen. In Maasbree in Limburg is een dode man gevonden. Zijn lichaam lag in een bosgebied bij een vakantiepark. De politie zegt dat er meerdere mensen zijn opgepakt. In het gebied wordt nu nog sporenonderzoek gedaan. Philips is blij met de deal van de EU met Amerika. Het bedrijf was bang voor hoge Amerikaanse heffingen... en had daarom rekening gehouden met een verlies van 300 miljoen. Er komen nog wel heffingen, maar minder hoog dan waar president Trump mee had gedreigd. Daarom denkt het Nederlandse bedrijf dat ze minder verlies gaan leiden. En in Rome struikel je deze dagen over de influencers. En dan in het bijzonder rond het Vaticaan. De katholieke kerk is op zoek naar influencers die het geloof willen verspreiden. En daar zijn er al genoeg van. Luister maar. Hey guys, I'm Father David Michael Moses. I'm 27 years old. I'm a Roman Catholic priest. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Gloria. a vós. Nou, klinkt gezellig. De katholieke kerk wil meer inzetten op dit soort influencers... omdat ze jong, om zo jongeren te bereiken. Dat is allemaal nog te danken aan paus Franciscus. Maar ook paus Leo heeft door hoe social media werkt. Toch kan het plan de kerk ook een beetje in de weg gaan zetten, zitten, zeggen experts. Er is bijvoorbeeld ook een anti-paus-influencer opgestaan. Heb ik het weer nog voor je. Het wordt een zonnige dag. Alleen in het noordoosten kunnen pittige buien vallen. Later ook nog in Limburg en het wordt 17 tot 22 graden. ZFM Verkeersinformatie.